NOS Nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS. De meeste oppositiepartijen willen vandaag een debat over de ontstane situatie... na het plotselinge vertrek van de VVD-bewindslieden Opstelten en Teven. Partijen als SP, CDA en D66 hebben begrip voor het vertrek... maar vinden het teleurstellend dat de Tweede Kamer niet met de bewindslieden heeft kunnen debatteren. Ook eisen ze van premier Rutte opheldering over de deal die met crimineel Kees H. werd gesloten. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven stapten gisteravond op. Premier Rutte zegt dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren. Tot de provinciale verkiezingen worden er geen opvolgers voor Opstelten en Teven benoemd. Minister Blok voor Wonen neemt hun taken voorlopig waar. In het noordwesten van Argentinië zijn bij een ongeluk met twee helikopters alle tien inzittenden omgekomen. Twee piloten en acht leden van een Franse tv-ploeg onder wie topzwemster Camille Mouffat, die op de Spelen in Londen goud won. Volgens de Argentijnse autoriteiten lijkt het erop dat de helikopters tegen elkaar aan zijn gevlogen. TV-ploeg maakte opname voor een survival-serie voor de zender TF1. In Hoge Zand in Groningen is een vrouw zwaar mishandeld. Ze ligt in het ziekenhuis met hoofdletsel. De vrouw werd volgens de politie bij een café belaagd door vier mensen. Het is niet duidelijk waarom ze werd aangevallen. De politie in Hoge Zand is op zoek naar de daders. De Verenigde Staten sturen volgende week 3000 militairen naar Oost-Europa... voor oefeningen met troepen uit Estland, Letland en Litouwen. De NAVO-bondgenoten maken zich zorgen over Russische aanvalsplannen. De Amerikanen nemen 750 tanks, helikopters en andere voertuigen mee. Een groot deel daarvan zal in Oost-Europa blijven. De militairen worden na drie maanden afgelost door nieuwe collega's. Het weer. De regen trekt snel weg en dan breekt af en toe de zon door. In het zuiden is de bewolking hardnekkig. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen schijnt de zon wat vaker en wordt het 10 graden.